Levi van Eck met het NOS-journaal. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon, maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond neer toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. In Oekraïne zijn verschillende invloedrijke oud-politici het staatsburgerschap ontnomen. Het gaat om mensen die ook de Russische nationaliteit hebben. President Zelensky wil zo het land zuiveren van pro-Russische invloeden. Volgens Oekraïnse media zijn het oud-politici die zich in de kring rond Viktor Yanukovych bevonden... Hij werd in 2010 president van Oekraïne en was pro-Russisch. In 2014 werd hij afgezet. De politie heeft een jongen aangehouden die had gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk. Leerlingen, ouders en docenten kregen gisteravond een e-mail... waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten en verbrand zouden worden. De jongen schreef dat hij te veel druk ervaart door school en dat hij wordt gepest. Hij stuurde er ook foto's bij met dozen van vuurwapens. De school in Rijswijk schakelde daarop de politie in en die pakte de jongen vervolgens op. Of hij daadwerkelijk vuurwapens had, is niet duidelijk. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway dat groots, dat groots werd aangekondigd blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt... dat ze informatie had die de vermissing zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opgelicht. De journaliste kreeg kleding opgestuurd die niet van Holloway bleek te zijn. Ook toegestuurde foto's waren nep. Het weer verspreidt over het land buien. Vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt maximaal een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer.